Clemens Peters met het NOS-journaal. Westerse landen, waaronder Nederland, roepen de partijen die zijn betrokken bij de oorlog in Ethiopië op om de vijandelijkheden te staken en te gaan onderhandelen over een duurzame wapenstilstand. Uit een VN-rapport bleek afgelopen week dat alle partijen in het conflict in de Noord-Ethiopische regio Tigray zich schuldig maken aan mogelijke oorlogsmisdaden. Het conflict heeft geleid tot duizenden doden. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Ongeveer 700 van de gevangenen op verschillende afdelingen van de gevangenis in Zaanstad zitten in quarantaine vanwege een corona-uitbraak. Ze moeten op hun afdeling blijven en mogen geen bezoek ontvangen, meldt NH Nieuws. Op één afdeling mogen gevangenen zelfs hun cel niet uit. 37 van de 1000 gevangenen in het justitieel complex Zaanstad zijn positief getest op corona. Archeologen hebben bij opgravingen in Pompeji een kamer blootgelegd... waarin mensen moeten hebben geleefd die als slaaf werden gebruikt. Dat denken de onderzoekers omdat de kamer in de Villa Civita Giuliana heel klein is. Maar er stonden drie bedden in en ook vaten waarin voorraden werden opgeslagen. De Romeinse stad Pompeji werd in het jaar 79 bij een uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder as. Morgen vallen opnieuw treinen uit vanwege het tekort aan verkeersleiders. Maar ook vanwege problemen op het spoor. Tot drie uur morgenmiddag rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem. Tussen Utrecht en Renen en tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. Tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen rijden morgen alleen bussen. Vandaag vielen er ook al treinen uit en dinsdag was dat ook het geval. Het weer, regen en aan zee en in het noorden mogelijk harde wind met kans op windstoten. Morgen trekt de meeste regen weg. Dan is er af en toe ook zon, maar er kan ook nog een bui vallen.